Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Nederlandse militairen die de politie voorbereiden... moeten tot het eind van het jaar in tenten slapen. Het gaat om ruim 100 militairen. Een brief aan de Tweede Kamer schrijft het kabinet... dat de tenten door Duitse troepen worden beveiligd. Daarnaast worden er beschermingswanden om de tenten geplaatst. Militaire vakbonden hadden gepleit voor gepantserde containers... voor een betere bescherming tegen eventuele raketinslagen. Aan het eind van het jaar worden de tenten vervangen voor betonnen slaapvertrekken. De daadwerkelijke trainingsmissie van Afghaanse politieagenten in Kunduz begint volgend jaar. Het Nederlandse model voor die training wordt waarschijnlijk overgenomen door de NAVO. De duur ervan wordt uitgebreid van 6 naar 8 weken en begint als pilotproject. Als de proef slaagt neemt de NAVO het model over. Zo is volgens het kabinet afgesproken met het bondgenootschap. Het kabinet kan het tweede testtoestel van de Joint Strike Fighter kopen. Een kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP heeft daarmee ingestemd. In het regeerakkoord van VVD en CDA staat dat een definitief besluit over het gevechtsvliegtuig pas door het volgende kabinet wordt genomen. De ministers Hille en Verhagen benadrukten dat nog eens in de Kamer. De oppositie denkt daar anders over en is bang dat Nederland door de aankoop van een tweede testtoestel nu vastzit aan de JSF. Volgens Hille kan Nederland er nog steeds vanaf, al hangt daar wel een prijskaartje van 270 miljoen euro aan. Dat is het bedrag dat Nederland uittrekt om de twee test-JSF's te kopen en mee te doen met de opleidingen van de piloten. De Spaanse voetbalbeker, de Copa del Rey, is gewonnen door Real Madrid. FC Barcelona werd in Valencia met 1-0 verslagen. Dat gebeurde in de verlenging. In de reguliere speeltijd werd er niet gescoord. In de 103e minuut maakte Cristiano Ronaldo met een kopbal het winnende doelpunt. Het weer het koelt af tot 8 graden. Overdag opnieuw zonnig, bijna overal droog.